Een van de laatste bolwerken van aanhangers van de verdreven leider Gaddafi. Ook bij Sirte, de geboorteplaats van Gaddafi, zou zwaar worden gevochten. De Nationale Overgangsraad had de Gaddafi-getrouwen tot vandaag de tijd gegeven om zich over te geven, maar de gevechten braken gisteren in alle hevigheid los. In Rotterdam is een van de grootste partyboten van Europa grotendeels afgebrand. Er was niemand aan boord toen de brand uitbrak. Het vuur veroorzaakte veel rook die in de richting van de binnenstad van Rotterdam waaide. De brand is door nog onbekende oorzaken aan de achterzijde van het schip ontstaan. De partyboot uit 1959 had een capaciteit van bijna 1800 mensen. Op de A29 bij de Heinenoordtunnel bij Rotterdam is de zijruit van een bus gesneuveld. De chauffeur bleef ongedeerd en er zaten geen passagiers in de bus. De politie onderzoekt waardoor de ruit is kapot gegaan. De afgelopen weken sneuvelden de ruiten van tientallen auto's. De politie weet niet of dat gebeurde door steenslag of dat er sprake is van één of meerdere snelwegschutters. De explosieven die bij diverse IKEA-vestigingen zijn ontploft zijn door één dader geplaatst. Dat zegt Europol die het onderzoek coördineert. Sinds eind mei zijn bij filialen van een meubelzaak in onder meer Nederland, België en Frankrijk lichte bommen ontploft. Er vielen geen slachtoffers, maar de schade was aanzienlijk. Het weer, lokaal komt nevel of mist voor.